Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen jaren is er te weinig geïnvesteerd in het opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen. Daarom dreigt er een fors tekort te ontstaan, staat in een rapport van het capaciteitsorgaan dat berekent hoeveel medisch personeel er in de toekomst nodig is. Er is onder meer behoefte aan gespecialiseerde verpleegkundigen voor de dialyse van nierpatiënten, de intensive care en de spoedeisende hulp. In Roemenië is een Nederlander opgepakt die werd gezocht voor de moord op een lid van No Surrender. De man van 42 is zelf ook lid van die motorclub. Hij wordt verdacht van de moord op een 27-jarige man in augustus vorig jaar. Sinds vorige maand liep er een Europees arrestatiebevel tegen hem. De politie kwam hem uiteindelijk op het spoor via zijn vriendin. Zij had het vliegtuig naar Roemenië genomen en werd daar gevolgd. Zo ontdekte de politie waar de man zich schuilhield. hield. In Duitsland heeft een verloskundige 15 jaar gevangenisstraf gekregen... omdat ze vrouwen net voor hun bevalling bloedverdunners gaf. Daardoor ontstonden levensgevaarlijke bloedingen... en moesten artsen noodoperaties doen. Een van de zeven slachtoffers had 44 bloedtransfusies nodig... en kan nooit meer kinderen krijgen. De rechter denkt dat de Duitse verloskundige gefrustreerd was... omdat ze niet genoeg gewaardeerd zou zijn in haar werk. Opnieuw is op de A2 een man doodgereden die op de snelweg liep. Hij stond met pech op de vluchtstrook bij Eindhoven toen hij plotseling de parallelrijbaan overstak. Hij werd geschept door een auto. Afgelopen nacht overleed in Limburg een jongen van 15 die over dezelfde snelweg liep. Nederland stuurt de meidengroep O'Gene volgend jaar naar het Songfestival in Oekraïne. Welk nummer ze gaan zingen wordt later bekend. De drie zussen van O'Gene werden twee jaar geleden bij het grote publiek bekend... toen ze de Voice of Holland wonnen. In 2007 deden ze al mee aan het Junior Songfestival. Het weer vanavond en vannacht blijft het rustig. Er kan hier en daar wat mist ontstaan.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 Maar we zijn er gewoon weer. De lijst zijn ondertussen gewoon doorgegaan. Dus we gaan gewoon verder waar we zijn gebleven eigenlijk. Deze week in de lijst hebben we 14 stijgers, 5 zittenblijvers, 19 dalers... en maar liefst 2 nieuwe binnenkomers de tijd eh, de lijst niet hebt gevolgd, dan eh, zal je denken van... nou, er zijn er wel meer dan twee nieuw. Want vorige week en die week ervoor en die week ervoor zijn ook binnen, nieuwe binnengekomen. Klopt! In totaal zijn het dan, dan er eh, zes, geloof ik. Nou ja, ik ga ze in ieder geval allemaal stuk voor stuk wel een beetje behandelen in uh, vogelvlucht. Hey, nieuwe binnenkomers van deze week dan. Bruno Mars met 24 Karat Magic. En de Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met All We Know. Waar die zijn binnengekomen, dat eh, hoor je zo direct. Snel stijgen deze week is Hailey Steinfeld samen met Gray en Z met eh, Starving. Zeven plaatsen gestegen. En zeven plaatsen gedaald is de snelste daler. Dat is Lucas Graham met Mama Z. we gaan, eh, zoals ik al zei, alle plaatjes gewoon met je behandelen. eerst gaan we luisteren hoe de top 3 er van vorige week uitzag. Nummer Gouden Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week eh, met op 3... Um, ehm, Calvin Harris samen met Rihanna, This Is What You Came For. Op nummer 2 stond vorige week DJ Snake samen met uh, The Bieber met Let Me Love You. En de nummer 1 vorige week was uh, Give Me Your Love van John Newman. Deze week beginnen we met de nummer 38. So if I stand in front of a speeding car... Would you tell me who you are and what you like?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 Hij snel door eh, met de nummer 37. Wie op 40 en 39 staan, dat hoor je zo direct van mijn de kleine resume. Dit is de nummer 37 van deze week. Dit is Dua Lipa met Blow Your Mind. one. 40e plaats. Deze Dua Lipa met Blow Your Mind. Deze week dus op 37 eh, en in de 6 weken tijd eh, dat ze erin hebben gestaan... hebben ze nooit eh, verder gekomen als een 32e plaats. Hey, de nummer 36 van deze week staat pas twee weken in de lijst. Dus is vorige week nieuw binnengekomen op een 38e plaats. En dan heb ik het over Niall Horan. Nou, die kennen we allemaal wel van het leuke groepje One Direction. Samen met Harry Styles, Liam Payne, Louis Samson en Zayn Malik zat hij daarin. Na 2015 eh, kondigt de groep dan een eh, pauze aan... waarna iedereen eh, zijn eigen weg gaat. Niall Horan tekent een platencontract bij de Capitol Records... waar eind september dan zijn eerste solo-single verschijnt. Nou, die is dus vorige week nieuw binnengekomen in de lijst.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 En de hoogste positie is 13, dus hij is op zijn retour. Hey, we gaan beginnen aan de eerste echte nieuwe binnenkomer van deze week. Die vinden we op een hele mooie 32e plaats. En dan heb ik het over niemand minder dan Peter Gene Hernandez. Nou, dat zal je waarschijnlijk helemaal niks zeggen. Hij is beter bekend als Bruno Mars. Hij begint namelijk zijn eh, muzikale loopbaan aan eh, als eh, producent voor onder andere Brandy, CeeLo Green en Sean Kingston. En in 2010 brengt hij eigen werk uit met zijn eerste mini-album It's Better If You Don't Understand. Nou, ondertussen leveren zijn bijdrage aan de hits van B.O.B. zoals Nothing On You. En uh, McCoy met Billionaire hem al direct twee nummer 1 hits op in de Nederlandse top 40. Nou, aan het eind van dat jaar verschijnt Doo Wops en Hooligans. Waarmee 2010 beslist het jaar van eh, Bruno Mars is geworden. Nou, Just The Way You Are, dat in de zomer van 2010 als voorloper van het eh, album werd uitgebracht... stond 11 weken op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ook de opvolgers eh, Grenade en Lazy Song werden grote hits hier in het Nederlandse... maar ook in het Europese. eind 2012 verschijnt zijn tweede studioalbum, Unorthodox Jukebox... Nou, daarvan was uh, Locked Out of Heaven eh, de, zijn eerste hit in eh, dit mooie landje. Moonshine is de vijfde single van het album. En in 2014 maakte hij samen met Mark Ronson de track Uptown Funk... die in november dan in de top 40 terechtkomt. Nou, met eh, deze nieuwe single van hem scoort eh, Bruno Mars in oktober van 2016 alweer zijn 11 eh, elfde hit in het Nederlandse. 24K Magic, oftewel 24 Carats Magic heb ik het dan over. De nummer 32 van Bruno Mars. 30 is ook weer een eh, nieuwe in de lijst. De Chainsmokers heb ik het dan over. En de Chainsmokers uh, zijn Amerikaanse DJ's en producers Andrew Taggart en Alex Pell... die eh, sinds 2012 weer samenwerken. Erase dat ze maken met uh, Priyanka Chopra. Ja, die ja. Ken je hem? Ik niet. wordt een eerste clubhit uh, eind 2012. Nou, in het voorjaar van 2014 weet hashtag selfie de top 10 te bereiken in de hitlijsten. Na nou, ruim een jaar later maken ze samen met de Amerikaanse Roses de track Roses... dat in februari 2016 in de Europese top 40 terecht kwam. De opvolger daarvan, Don't Let Me Down, samen met eh, Daya... bereikte de zevende plaats en die groeide uit tot een eh, grootste succes eh, in ons land. Na nou, de opvolger daarvan, Closer met Halsey, wordt een eerste nummer 1 hit in Nederland... Na nou, eind september wordt eh, All We Know, in samenwerking met eh, Phoebe Ryan, hun volgende single. En die is deze week eh, nieuw binnengekomen op een hele mooie 30ste plaats.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 Ja, Sander is er niet meer bij, hè? Die deed dat, dus altijd, dus moet ik het zelf doen. De nummer 40 van deze week. Charlie Poet samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. Drie plaatsen gedaald. Vier plaatsen gedaald de nummer 39. James Bay met Best Fake Smile. Een plaatsje gestegen is de nummer 38. Walking on Cars met Speeding Cars. Nummer 37 is Dua Lipa met Blow Your Mind. En nummer 36 is Niall Horan met This Town. Op 35 vinden we Martin Garrix samen met Bebe Rexha... met eh, het, singeltje In the Name of Love. Op nummer 34 Lucas Graham met Mama Set. En de 33 is in handen van Meu met Final Song. Nieuw binnengekomen op eh, nummer 32 Bruno Mars met 24 Carats Magic. En de nummer 31 Shawn Mendes met Treat You Better. De nummer 30 dan de Chainsmokers samen met eh, Phoebe Ryan met All We Know. En je hoort hem net, nummer 29. De Passenger met uh, Anywhere. De Euro Breakdown op vrijdag.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 hey, we slaan er weer een paar over. We gaan door met uh, nummer 24. En nummer 24 staat nu ondertussen vier weken lang in de lijst. Dus ik heb jullie daar nog geen uitleg erover kunnen geven. Dan hebben we het over Sean Mendes, de Canadees. En eh, met zijn eh, laatste single eh, Mercy. Shawn Mendes die kennen we wel. Zijn eerste muzikale stappen kwamen we tegen op, in 2013 op Fine. Waar hij in no time miljoenen views kreeg voor covers die hij daar plaatste. Na nou, januari 2014 neemt Andrew Gretler contact met hem op. En regelt een platencontract bij Island. Nou, in april van 2015 verschijnt dan zijn debuutalbum Handwritten. Waarmee hij binnenkomt op de eerste plaats van de Amerikaanse albumlijst. Nou, in september verschijnt dan zijn eh, tweede studioalbum Illuminati... waarvan het eh, Treat You Better als voorloper verschijnt en een eh, top 5 hit wordt. Nou, ondertussen is zijn concert in de Ziggo Dome op 1 mei 2017 in no time uitverkocht. Mercy, de plaat waar ik het over heb, wordt tegelijkertijd met de release van eh, zijn album uitgeroepen tot een alarmschrijf bij de collega's van de 538.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 Wie dat zijn, dat hoor je zo direct van. Maar wij gaan door met de eh, nummer 17. En die is in handen, van, eh, met, in de handen van Sia samen met Kendrick Lamar. Vier weken pas in de lijst, dus nog niet veel over kunnen vertellen wel kan vertellen dat eh, eind januari eh, dit jaar haar eh, zevende studioalbum verscheen, This Is Acting. Nou, op dat album plaatsen zangeres nummers die ze voor anderen heeft geschreven, maar uiteindelijk niet werden uitgekozen. Het nummer Cheap Thrills dat ze schreef voor Rihanna komt in maart met haar versie met Jean-Paul in de Nederlandse top 40 terecht. En dat nummer is dusdanig succesvol dat het binnen een half jaar tijd al tot de 40 grootste top 40 hits ooit behoort. Nou, begin eh, september levert Sia in een eh, samenwerking met eh, Kendrick Lamar The Greatest af. Nou, deze Greatest die is dus vier weken geleden binnengekomen. Vorige week stond ze nog op een e plaats. Deze week op een e plaats. Dit is Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest hier in de Euro Breakdown op CFM's Antwoord. Nog eventjes, het eerste uur zit er alweer bijna op. Oh, oh. van eh, deze week. zie je dus samen met eh, Kendrick Lamar. The Greatest. Hey, uh, het is bijna 4 uur. Het eerste uur zit er alweer bijna op. Maar niet voordat ik een uh, kleine race meegegeven van de platen tot de sfeer. De nummer 29 was de Passenger met Anywhere. 28 staat DNC met Toothbrush. En op nummer 27 dan Ellie Golding, Still Falling For You. Acht weken in de lijst. 22 weken in de lijst is de nummer 26. Dat is Daps met eh, La La Land. En op nummer 25 vinden we Dua Lipa met Harder Than Hell. En op 24 eh, Shawn Mendes met Mercy. Nou, de 23 dan Alvaro Soler met Sofia. 20 weken lang eh, in de lijst. En een oude nummer 1 hit. Op nummer 22 vinden we Ariana Grande met Interview. Hoogste positie ooit van haar met dit nummer was de nummer 8. Op nummer 21 Charlie Poet met eh, One Go Away. Die is blijven zitten deze week. En op nummer 20 Kaigo samen met Julia Michaels met eh, Carry Me. Op nummer 19 vinden we dan Dior samen met Elvis Crespo met uh, En het zielige eigenlijk van dit nummer is... het is een prachtig mooi nummer. tijd in de top 3 gestaan, maar nooit de nummer 1 gezien. Dus altijd maar een, ja, een tweede plaat, zeg maar. Nou, op nummer 18 dan Major Lazer samen met Justin Bieber en met eh, Cold Water. En op nummer 17 vinden we dan eh, Sia samen met eh, Kendrick Lamar met The Greatest. De, Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nou, het is bijna de 4 uur. Ja, er is eigenlijk te weinig tijd om nog een plaat te draaien. Maar ik heb wel wat uh, nieuwtjes voor je. Althans, dat hoop ik. Ik ga ze er even snel bij pakken. Want eh, er zijn weer een hoop dingen gebeurd eh, in de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld Justin Bieber. Ja, eh, ik moet wel mijn wekelijkse wat de fuck is nou met Justin Bieber aan de hand hebben.